Juist op het moment dat iedereen thuis moest blijven en er hele strenge lockdownregels waren. De commissie die er onderzoek naar gaat doen zegt ook te zullen kijken naar nog twee andere feestjes. Zo zouden overheidsmedewerkers een quiz hebben georganiseerd. Sommige Britten zijn heel boos. Het shouldn't have happened. It should not have happened. Basically, if we were in lockdown, then everyone else should have been in lockdown. One rule for them and one rule for us. Al zijn er ook mensen die zeggen, waar maak je je druk over? Put your hands up who hasn't broke a rule. To be quite honest, I think there's more important things for people to be worrying about is something that happened last year. In potjes en zakjes kruidenmix zitten maar heel weinig kruiden. Dat zegt de Consumentenbond. Bijvoorbeeld gehaktmixen die voor driekwart uit zout bestaan. Uh, stoofmixen, verrunderlapjes voor bijna twee derde uit meel. Ja, en vooral dat zout, dat is echt ons een doorn in het oog. Want dat is heel ongezond. De Consumentenbond wil dat de regels strenger worden. In het Westland, onder Den Haag, zijn twee containers met zwaar vuurwerk ontdekt. 1500 kilo zat erin, spullen zijn allemaal vernietigd. Op hetzelfde terrein werd vorige week al 4000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Toen werden ook twee mensen opgepakt. Universiteit Utrecht stopt voorlopig met camera's die moeten registreren hoeveel studenten er in de gebouwen zijn. Eerder deze week was er ook al een protest over in Leiden. Daar hangen op de universiteit ook zulke soort slimme camera's. Die kunnen nog veel meer registreren, zoals je geslacht, je lengte en of je een mondkapje draagt dat voelt als een schending van de privacy, zeggen sommige studenten. Die data kan worden opgeslagen, daar, daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers, omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. In Utrecht werden de camera's gebruikt als proef. De universiteit stopt die nu eerder dan gepland. Het weer. In de loop van de middag kunnen er een paar buien vallen. Het is 4 tot 7 graden.